Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op satellietbeelden van de Oekraïnse stad Mariupol zijn grote verwoestingen te zien. De beelden werden vandaag gemaakt door een Amerikaans bedrijf. Daarop zijn ook tientallen beschadigde flatgebouwen en branden en rookpluimen te zien. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Kuleba, zei vandaag dat Mariupol wordt belegerd door Russische troepen... maar dat de stad nog altijd onder Oekraïense controle staat... Het stadsbestuur zei gisteren dat door de dagenlange Russische belegering... bijna 1600 mensen om het leven zijn gekomen. Nederland heeft inmiddels ruim 4700 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Gisteren lag dat aantal nog op 3300. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn er nu meer dan 11.000 opvangplekken beschikbaar. Uiteindelijk moeten dat er zeker 50.000 zijn. In meerdere plaatsen zijn vandaag bijeenkomsten gehouden om steun te betuigen voor Oekraïne. Onder meer in Amsterdam en Rotterdam waren manifestaties. Op de Dam waren volgens de gemeente Amsterdam duizenden mensen aanwezig. In het hele land werden gebouwen verlicht in de kleuren van de Oekraïense vlag. Theater Tuschinski in Amsterdam annuleert een besloten vertoning van een documentaire over forumkamerlid Gerion van Meijeren. De film zou maandag worden vertoond, maar de bioscoop vindt dat bij nader inzien niet gepast. Het theater is opgericht door Abraham Tuschinski, die in Auschwitz werd vermoord. Van Meijeren heeft volgens de bioscoop uitspraken gedaan... die door holocaustslachtoffers en nabestaanden als zeer kwetsend worden ervaren. In de eredivisie heeft RKC Waalwijk thuis gelijk gespeeld tegen Heerenveen. De wedstrijd tussen de nummer 13 en 14 eindigde in 0-0... Eerder vanavond won FC Groningen thuis met 4-3 van NEC. En Sparta was in Rotterdam met 1-0 te sterk voor Go Ahead Eagles.